Karadzic voerde zijn eigen verdediging. Hij heeft tien maanden uitstel gevraagd om zijn zaak beter te kunnen voorbereiden omdat er niemand was om Karadzic te vertegenwoordigen is de zaak verplaatst naar morgenmiddag. Hij krijgt nu waarschijnlijk een advocaat die namens hem zal optreden. ING wil nog dit jaar 5 miljard euro aan staatssteun terugbetalen. Dat is de helft van het totale bedrag dat ING van de staat heeft geleend. Verder werd bekendgemaakt dat vanaf 1 januari de bank- en verzekeringsactiviteiten van ING worden gesplitst. De splitsing, die eerder al was aangekondigd, moet binnen vier jaar rond zijn. Volgens topman Hommen wil ING met de maatregel de onzekerheid wegnemen die is ontstaan door de economische crisis. Minister Koenders voor ontwikkelingssamenwerking wil 1,5 tot 2 miljoen euro extra uittrekken voor hulp aan Ethiopië. Het geld is bedoeld voor projecten die het land weerbaarder moeten maken tegen extreme droogte, zoals irrigatieprojecten. Koenders zei dat tegen de NOS. Koenders had eerder al 10 miljoen euro voor dergelijke projecten uitgetrokken, maar hij vindt een extra investering noodzakelijk nu het land opnieuw door extreme droogte is getroffen. Volgens de Ethiopische regering worden 6,2 miljoen mensen met de dood bedreigd. Koeners brengt op dit moment een bezoek aan het land. Een van de beste vrienden van de Amerikaanse mega-oplichter Madoff, Jeffrey Pickauer, is dood op de bodem van zijn zwembad gevonden. Pickauer heeft waarschijnlijk het meest geprofiteerd van de oplichtingspraktijken van Madoff. Deskundigen schatten dat Pickauer zo'n 5 miljard euro heeft verdiend via Madoff. De dood van de 67-jarige zakenman wordt onderzocht door de politie van Palm Beach in Florida. Je gaat voorlopig uit van een verdrinkingsdood, maar sluit andere oorzaken niet uit.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 dancing to church on Sunday. cold, yeah. So I've got the arms to cuddle in when there's a ghost or a muse that brings insomnia. To write more songs, write more happy songs. It always takes a little help from someone.